met het NOS Journaal. Zeven van de tien vrachtwagens die met bloem en andere hulpgoederen onderweg waren naar Gaza-stad... zijn geplunderd door een hongerige menigte. Dat meldt een verslaggever van Al Jazeera. Deze vrachtwagens hebben het centrum van de stad niet bereikt, terwijl daar de meeste mensen zijn. Eén op de drie Palestijnen in de Gazastrook heeft al dagen niet gegeten, meldt het Wereldvoedselprogramma van de VN. Israël heeft maandenlang de noodhulp voor Gaza geblokkeerd. De Verenigde Naties zeggen voldoende voedsel in de regio te hebben... om de volledige bevolking van Gaza drie maanden te voeden. In het oosten van Congo hebben opstandelingen zeker 21 mensen gedood... melden lokale autoriteiten. Opstandelingen van ADF, die banden heeft met islamitische staat... vermoorden kerkgangers in een katholieke kerk. Ook staken ze huizen en winkels in brand. Twee weken geleden vermoorden ADF-opstandelingen... in dezelfde Congolese regio 70 mensen. Twee Nederlanders hebben een grote zoekactie op het Como-meer in Noord-Italië veroorzaakt. De toeristen van 23 en 26 waren aan het varen op het Como-meer en sprongen van de boot om naar de kant te zwemmen. Ze verdwenen uit het zicht van de bemanning en de andere passagiers... waarop de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een grote zoektocht leverde niets op, maar s'avonds werd er tweetal gezien in een dorp. De politie heeft ze later op een camping aangetroffen. Ze worden beschuldigd van verstoring van de openbare dienstverlening. De tweede etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Mavi Garcia. De 41-jarige Spaanse ontsnapte op 11 kilometer uit het peloton en werd niet meer ingehaald. Lorena Wiebes werd tweede, gele truidrager Marianne Vos vijfde. Vos raakt haar gele trui kwijt aan de Mauritiaanse renster Kim de Koer. In tijd staan de twee vrouwen gelijk, maar de Koer heeft bij elkaar betere uitslagen gereden dan Vos. Het weer, bewolking en met name in het zuiden wat regen of een bui.